Zes uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Ouderen die veel medicijnen gebruiken weten vaak niet wat de werking ervan is. Dat leidt ertoe dat ze de geneesmiddelen soms niet meer gebruiken. Blijkt uit onderzoek van de Maastricht University onder ouderen in Zuid-Limburg. Volgens de onderzoekers is het de taak van artsen, verpleegkundigen en apothekers... om goed aan de patiënt uit te leggen waarom ze de medicijnen krijgen. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump wil als hij gekozen wordt nieuwe bondgenoten zoeken in de strijd tegen de radicale islam. In Ohio zei Trump dat de VS onder zijn leiding islamitische staat en het moslimterrorisme zal uitroeien. Hij wil migranten beter screenen en terroristen uitsluiten van internet. Voor gevaarlijke landen komt onder zijn bewind een tijdelijke immigratiestop, zei Trump. Bij een luchtaanval op een kliniek van Artsen zonder Grenzen in Jemen zijn zeker 11 doden gevallen. 19 mensen raakten gewond. Artsen zonder Grenzen houdt de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor de luchtaanval. In Groningen zijn twee mensen gewond geraakt door een val van een balkon op de tweede verdieping. Een van hen is ernstig gewond. Volgens RTV Noord gaat het om twee jongeren. Het is nog onduidelijk waardoor de twee van het balkon in Groningen vielen. De politie in New York heeft een man die vastzat voor een ander vergrijp... beschuldigd van doodslag op een imam en zijn assistent afgelopen weekend. De twee moslims werden zondag van dichtbij doodgeschoten. De schutter ging er daarna in een auto vandoor. Uit camerabeelden blijkt dat met dezelfde auto later een fietser is aangereden. Voor dat vergrijp werd de man aangehouden. Hij is volgens de politie in New York ook de schutter. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in Rio de Janeiro de halve finales bereikt. Tegen Argentinië werd het 3-2. In de halve finale spelen de hockeyvrouwen tegen Duitsland. Het weer in het noorden wolkenvelden, in het zuiden gaat in de ochtend de zon al schijnen.